Zes uur met het NOS Journaal. Ongeveer 1 op de 5 middelbare scholen verplicht of adviseert leerlingen om mondkapjes te gebruiken. Nog een aantal scholen overweegt dat. blijkt uit een rondgang van de NOS langs 100 scholengemeenschappen. De onderwijsinstellingen die mondkapjes voorschrijven doen dat vooral omdat de afstand tussen docenten en leerlingen moeilijker te handhaven is. Bijvoorbeeld bij praktijkvakken zoals techniek. Ook bij het wisselen van klaslokaal moeten scholieren soms een mondkapje op. De meeste instellingen zeggen dat ze de kapjes pas verplichten als het RIVM dat adviseert. En dat is nu niet het geval. Reisorganisatie TUI gaat vandaag vakantiegangers terughalen uit Spanje. Sinds middernacht is het reisadvies voor het land aangescherpt naar oranje... waardoor alleen noodzakelijke reizen nog zijn toegestaan. Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat er nu vele duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zijn. Op de partijconventie van de Republikeinen in North Carolina... hebben verschillende sprekers de boodschap afgegeven... dat chaos dreigt als de democraten aan de macht komen. Ze waarschuwden voor een socialistische staat... waar geweld aan de orde van de dag zal zijn. Aan het woord kwamen onder meer ex-VN-ambassadeur Nikki Haley... en Donald Trump Jr. In Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin... is de Nationale Garde ingezet om nieuwe plunderingen en vernielingen te voorkomen. Het is onrustig in de stad sinds daar zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Ook in andere Amerikaanse steden zijn mensen de straat uit protest tegen het politiegeweld opgegaan. Wat de aanleiding was van het schietincident is nog onduidelijk. In april, mei en juni van dit jaar hebben toeristische accommodaties bijna 75% minder gasten gehad dan een jaar eerder. De grootste daling was in Noord-Holland, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Door de coronacrisis kwam de sector in april bijna geheel tot stilstand met 95% minder gasten dan in het recordjaar 2019. Vooral buitenlandse gasten bleven weg.